Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op het Indonesische eiland is na de grote aardbeving van zondag weinig hoop meer op overlevenden. Militairen hebben nog wel een man levend onder het puin van een ingestorte moskee gehaald. De verwachting is dat veel moskeebezoekers om het leven zijn gekomen. De aardbeving vond plaats tijdens het avondgebed. Reddingswerkers hebben nog niet alle getroffen gebieden weten te bereiken. Het dodental staat nu op 98. De Indonesische autoriteiten verwachten dat het aantal slachtoffers nog verder zal stijgen als reddingswerkers het aan het werk gaan in het noorden van het eiland. De brandweer heeft veel moeite om het vuur bij een coatingbedrijf in Venlo onder controle te krijgen. De brand brak vannacht rond half drie uit. De vlammen bereikten ook zuurbaden waarmee het bedrijf materialen schoonmaakt. In de directe omgeving van het bedrijf is een lichte hoeveelheid zwaveldioxide gemeten. Mensen wordt geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Omdat het pand in Venlo grenst aan de Maas is uit voorzorg het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd. De bosbranden in het noordoosten van Californië zijn de grootste ooit in de Amerikaanse staat. Ruim duizend vierkante kilometer natuur is inmiddels in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, 75 huizen zijn verwoest. Brazilië heeft de grens met Venezuela voorlopig gesloten. Venezuela heeft te maken met een diepe economische crisis... en tienduizenden Venezolanen steken jaarlijks de grens over... in de hoop op een beter leven. Een Braziliaanse rechter heeft nu bevolen dat de grens dicht moet blijven... totdat Brazilië de toestroom van migranten beter aan kan. Het weer zonnig vandaag met al snel hoge temperaturen. tot 30 tot 37 graden.